met het In Vietnam zijn zeker 34 mensen omgekomen... na het kapseizen van een toeristenboot in de baai van Ha Long. Een beroemde baai met kleine grillige eilandjes. De boot sloeg om in stormachtig weer. Aan boord waren vijf bemanningsleden en 48 toeristen... onder wie 20 kinderen. Er worden nu nog zeven mensen vermist... maar de reddingsoperatie verloopt moeizaam... omdat het nu donker is en het weer slecht blijft. Ook aan land richt het noodweer schade aan. Door de harde wind stort het podium van een muziekfestival in. Rusland heeft een grote aanval uitgevoerd op de Oost-Oekraïnse stad Pavlorad. Het zou gaan om de grootste aanval op de stad sinds het begin van de oorlog. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. De aanval begon vanochtend vroeg en duurde zes uur. Er braken branden uit in gebouwen, waaronder een appartementengebouw en een fabriek. Pavlorad is een strategisch knooppunt in het gebied. Eind vorige maand bezette het Russische leger voor het eerst enkele dorpen in deze regio. Verder vuurde Rusland volgens het Oekraïnse leger vannacht meer dan 300 drones af op Oekraïnse steden, waaronder Sumi en Odessa. In totaal vielen daarbij 7 doden en 31 gewonden. De regering van de Democratische Republiek Congo en de rebellengroep M23 hebben een belangrijke stap gezet richting een permanent staakt het vuren. M23 heeft een groot deel van het oosten van het land veroverd partijen tekenden een principeovereenkomst in Qatar... en het is de bedoeling dat er uiterlijk 18 augustus een definitief akkoord getekend wordt. De 14e etappe in de Tour de France is door de Pyreneeën is gewonnen door Tijmen Aresman. Het is de tweede Nederlandse ritzege deze Tour na de winst van Mathieu van der Poel in de tweede etappe. Arisman reed op zo'n 37 kilometer van de finish weg uit de kopgroep. Hij won uiteindelijk met een minuut voorsprong op gele truidrager Bocacar... en de nummer 2 van het klassement Vingegaard. Het weer vanavond vanuit het zuiden enkele regen- onweersbuien. Minima vannacht rond 18 graden. Ook morgen buien met kans op onweer. Het wordt hooguit 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg.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 We waren een tijdje ertussenuit. Problemen in de studio met het systeem. Ja, en eh, dit programma wat altijd eigenlijk op locatie is, dus eh, ging allemaal niet lukken. Vorige week in werkte alles weer, alleen eh, ja, ik stond op een feestje. Dus geen tijd, we hebben een drukke week gehad. we hebben kleine muziek gedaan, of in de, in de tuinen in Amsterdam Nieuw-West. Groot feest, gezellige muziek met uh, Me, Adam Poort. Ja, dat ben ik niet, hè. Adam Poort heet het, maar tegenwoordig was het... Eh, het feestje heet Sona en Me Adam Poort. We hebben Reuring gedaan, we hebben uh, Electronic Picnic gedaan. Royal Life Royal Park Live hebben we gedaan. Dus het is echt een hele drukke maand. En eh, nu, eh, dit weekend hebben we kwaku. En volgende week beginnen we met de voorbereidingen van uh, Liquidity en Milkshake. Dus allemaal heel druk. We horen muziek van Armin van Buren en The Good Boys met Forever. Stay Like This. Hier van Zandvoort Night. We zijn er weer zaterdagavond. Jouw warming up voor jouw stapavond. En nu op de radio Belters Only. Samen met Jesse met Make Me Feel Good. I was in the club. Someone in the bar. the club, someone in the bar when I saw that man. Ooh, I was in the club, someone in the bar when I saw that man. Yeah, there was no place for him in my arms, so I walked over to him and I laid on the charm. Yeah, a man like you doing in a place like this? He said, Would you like to dance? Fulfill my wish. Me feel been. Every time I'm in the city, we be locked in. Ay, locked in. Ball harbor, take you shopping. Nikki Beach, we in the water. Free up, free out, make it hotter. 2 a.m., we ended up at Live. 2 a.m., we ended up at Live. 3 a.m., we like old bottles in. Radio Zandvoort. Zaterdagavond op ZFM. Number one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. I States voor de muziek van A Craze met Do It To It. Eugene Cherries en daarvoor over Zurp, Ty Dolla Sign en Wiz Khalifa met Location. En dat is weer natuurlijk een, eh, een, een eh, nou, niet echt een oude plaat, maar de recente plaat in een nieuw jasje. Op hun manier hebben hun eh, een, eh, een, eh, een, ja, een moppie er doorheen gezongen. TFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Weet niet of je het mee hebt gekregen, maar afgelopen woensdag een grote ramp in Boom, Boom, België. De Mainstage letterlijk en figuurlijk tot aan de grond afgebrand. En dat uh, gewoon twee dagen voor de opening. Ja, het was even heel heftig. Schijnt, schijnt is nog niet officieel verklaard, hè, maar ja, ze waren aan het testen met, met vuurwerkkanonnen. En ja, het podium scheen erg brandgevoelig te zijn. Dus eh, ja, het ging een beetje mis. Een beetje goed mis ook. Eh, miljoenen zijn er eh, in rook opgegaan. En ja, gelukkig geen dat is het belangrijkste. Maar toen hing het erom natuurlijk. 400.000 mensen die teleurgesteld waren. Gaat het wel, gaat het niet door? Nou, uiteindelijk hebben ze een kleinere mainstage gebouwd. en ja, ik geloof menen dat het eerst op de camping allemaal ging gebeuren. Maar de camping, heel gedoe allemaal. Maar ja, een knik in de kabel die heel veel geld heeft gekost. Maar het belangrijkste natuurlijk geen gewonden. En eh, ja, de headliners eh, voor uh, gisteravond waren Martin Garrix, Axwell, Vinivici. Die, die gewoon op gaan treden, maar gingen optreden. En de deuren gingen in plaats van om 12 uur om 2 uur open. Twee uur later dan aanvankelijk gepland was het nieuwe hoofdpodium ging. Ik heb niet gehoord of het op tijd is gelukt, hè? laten we dat eerlijk zijn. Maar het was de bedoeling dat de mainstage om 4 uur open zou gaan. Ja, hij zou een stukje kleiner zijn. Geen vuurwerk en... en eh, en, eh, en, minder hoog zijn. Maar eh, ja, uiteindelijk ja, hebben ze twee jaar aan gewerkt. Het podium is echt gewoon in één keer helemaal letterlijk en afgepikt met vuurwerk en al. En Mysteryland, uh, eh, daar heb ik ook nieuws over, staat in 2026 een liedje open vanwege meerdere factoren volgend jaar. Dus geen Mysteryland. Ja, dat vertelde de festivalorganisator ID&T. 2027 gaat deze Festival meer onder, andere, onder hetzelfde naam gelukkig wel weer door. Maar eh, het gaat door meerdere factoren, zegt de organisatie. Vanwege onder meer gestegen kosten en de wensen van bezoekers wil ID&T alles tegen het licht houden. Wat er precies gaat veranderen aan het dancefestival wil de organisatie nog niet zeggen. We willen geen hypotheek nemen op de toekomst. De beslissing gaat over eh, enkele jaren. We hebben besloten dat de tijd is voor vernieuwing. Nou, we zijn benieuwd. En het is natuurlijk allemaal een beetje onder andere met de ophef, laten we eerlijk zijn, over eh, festival-eigenaar KKR bedrijf wat investeert eh, in, eh, ja, zoals gezegd wordt, in wapens eh, voor Israël. Ja, ik vind het al wel een grote wasreus. Laten we heel eerlijk zijn. jij kijkt tv. En ook al ben je tegen de oorlog en tegen Israël en whatever. De tv, ik mag niet zeggen welke, maar degene waar het meest naar gekeken wordt is ook gewoon eigendom van KKR.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 De Nightwalk Mainstage, jouw warming-up voor jouw stapavond. Voor de muziek van Calvin Harris en Ellie Goulding met Miracle. En daarvoor Billy Gillis met DNA, Loving You. Was samen met uh, eh, Hannah Bolien, Team Zandvoort. De party op deze, wat voor leuke feestjes er allemaal gaat op deze zaterdag 19 juli 2025. Nou, zoals altijd beginnen we eens met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. En de live op Thomas Hensbroek, All Night Long en MC Janto. Eh, is eh, geen Raimundo. Ik denk dat hij eh, in Ibiza zit. En anders zit hij op vakantie, maar ik denk dat hij in Ibiza zit. ja, vroeger zeiden we gewoon Ibiza, maar tegenwoordig Ibiza. Ik moet het een beetje raar uitspreken, maar... <laughs> Het zal wel zo horen. Eh, nog een leuk feestje. Vanavond in de Arena. Verknipt Arena 2025. World Biggest 360 graden rave. Is gelijk met ons begonnen om 9 uur. Duurt tot 7 uur in de ochtend in de Johan Cruijff Arena. En eh, dat is hard techno. Voor als je denkt van wat is dat, Verknipt? Nou, voor meer informatie check de website verknipt.org, oftewel org. Met onder andere uh, Holy Priest, Cara, Flavama, Cynthia Spiering, Santos, Winston, Nico Moreno en nog veel meer. Nu tot 7 in de ochtend in uh, ja, Johan Cruijff Arena. Verknipt, world's biggest 360 graden het. Dat moet wat bijzonders zijn, hè? En vandaag, het hele weekend trouwens, eh, de komende vier weken. Nou ja, de, de, eerste was vorige week. Het is de tweede editie Kwaku Festival. is middag om twee uur begonnen. Het duurt tot elf uur vanavond. is natuurlijk in het Nelson Mandela Park. In, uh, in uh, amsterdam Zuiden. Belmer zeg ik altijd. En voor meer informatie check de website kwakkoefestival.nl. Daar vind je al die informatie. En Tomorrowland in Boom, Belgium. Dat is natuurlijk, ja, hoop problemen gehad. Maar ze zijn los, dus het gaat allemaal goed komen. Een hoop steun gehad. En ja, de show must go on, ondanks de mainstage. Dus eh, check eventjes eh, tomorrowland.com. Daar vind je alle informatie eh, over Tomorrowland en wie er allemaal staan. En tot zover ook de party update. Terug naar de muziek, want daarvoor zit je aan je radio gekluisterd. Smokey en Cyril met Stumbling In. Our love is alive. lives a stage, the home of house music and awesome vibes. CFM Zandvoort, dat was Babies on the Run met Party Rocker. En daarvoor horen we Kita, Alexander, Fischer en uh, Atmosphere. We werd even tijd van een Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair? De clubs, op de streams, op de festivals, eh, in- en outdoor natuurlijk. En deze week op 10 is Rhythm, featuring Raw. Dat er al heel lang in, is natuurlijk van eh, Prospa. Op 9 Chris Lake met... Savannah. Op 8, Hector go To en Alexander Pias met uh, L House. Op 7, Moby Blondie en uh, Ico Franco met Natural Blues. Op 6, Jocelyn Brown, Luke Alessi en Chloe Collette met The One. Extra nummer 1 plaatje. Op 5, MK en Crystal met uh, Dior. Op 4, Breaking Desire met Don't You Want My Love. Op 3, LF Rhythm met uh, Versatile. Op 2, Sam uit België met Body Language. En deze week op 1 een nieuwe nummer 1 in de Nightwalk 10. En dat is uh, muziek van de Jordan Peak met Front to Back. De extended mix, de nummer, nummer 1 in de Nightwalk 10. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort. Jordan Peak met Front to back. to the back, to the back, to the. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Make some noise from the front to the back. Let me know where it's at. Come on. Make some noise from the front to the back. From the front to the back. To the back. To the front. From the front to the back. To the back. To the front. From the front to the back. To the back. To the front. From the front. Front. Front. Back. I back. Back. To the to the front. To the back. To the back. To the front. From the front to the back. To the back. To the front. From the front to the back. To the back. To the front. From the front. To the back. To the back. the nightclub. I want to go to the club. Are you coming? Okay. I see you on the dance floor. From the front, front, front, front, front, front, front to the back, back, back, back, back, back to the front, front, front, front, front, front, front to the back, back, back, back, back, back to the front, front, front, front, front, front, front to the back, back, back, back, back, back to the front, front, front front to the back, back, back, back, to the back, back, back, back, to the back, back, back, back. to the back, back, back, back, to the back, back, back, back. to the back, back, back, back, to the back, back, back, back. to the back, back, back, back, to the back, back, back, back. to the back, back, back, back, to the back, back, back, back, to the back, back, back, back.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 It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck, fuck, get the fuck. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high.